uur. Lot met het NOS Journaal. De Europese Commissie onderzoekt of België de Europese autoriteiten op tijd heeft ingelicht over de vondst van eieren waar fipronil in zat. België trok op 20 juli aan de bel, maar volgens meerdere bronnen wist de Belgische regering al zeker anderhalve maand eerder dat er was gewerkt met de giftige stof bij pluimveebedrijven. Lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht om de EU onmiddellijk op de hoogte te stellen als er gevaar dreigt voor de volksgezondheid. Directeur Wezi van Omroep Poont heeft excuses aangeboden voor een artikel over de Syrische jongen die gisteren verdronk in een zwembad bij Venlo. Daarin stond dat de jongen de andere bezoekers van het zwembad een vervelende dag heeft bezorgd door ondanks zijn gebrek aan zwemvaardigheid het water in te gaan. Op sociale media kwam veel kritiek op het stuk. Wezi noemt het artikel misselijkmakend. Hij heeft het laten weghalen van de site van Poont. In de buurt van de Iraakse stad Mosul liggen lekkende mosterdgasgranaten die niet worden beschermd. Dat zegt de stichting Vluchteling na een bezoek aan het gebied. De organisatie vond ook een paar jerrycans met chemicaliën waarmee mosterdgas gemaakt kan worden. De stichting Vluchteling noemt het ongelooflijk dat zulke gevaarlijke wapens open en bloot in de dorpen rondslingeren. De organisatie geeft 100.000 euro aan een andere stichting die de stoffen opruimt. Modeketen Tunte is failliet. De keten telt meer dan 40 winkels, met name in kleinere steden in het oosten van het land. Er werken zo'n 250 mensen. Het bedrijf zegt geen geld te hebben om de wintercollectie in te kopen, die nu de winkels in moet. Tunte is niet is de derde grote kledingketen in Nederland die dit jaar ten onder gaat. Het weer dan nog, het is bewolkt en plaatselijk valt veel regen, soms met onweer. Het is 17 tot 22 graden. Pas laat vanavond en vannacht wordt het droog. Morgen opnieuw buien en ook de rest van de week wisselvallig bij hooguit 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben Johnson Hoker van de ANWB. In de Randstad staan files op de A5 richting Amsterdam voor de aansluiting met de A10 5 kilometer. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft-Zuid en Knopend Kleinpolderplein 7 kilometer door een ongeluk met drie auto's. Vertraging ruim drie kwartier want er zijn drie rijstoken dicht. Het verkeer bij Den Haag kan beter omrijden over de A4. Op de A20 richting Gouda. Daar staat tussen Schiedam en Knopend Bresseplein 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtauto.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 The lights come on, the music dies, but you don't see me stay. op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het